Er worden nog steeds koekjes gebakken en flessen ingezameld voor Giro 555. Juf Heilo in Noord-Holland schreef een lied om geld op te halen. Nou, ze zijn heel erg enthousiast, ook met dit lied. Ze zijn allemaal super enthousiast om mee te doen. Ze willen allemaal heel graag meezingen en bijdragen. We zamelen echt heel veel geld in. Want we hebben het lied helemaal ehm, in ons hoofd geleerd. Volgende week woensdag gaan zoveel mogelijk scholen het lied om 5 voor 12 zingen. Wanneer de inzamelingsactie van Giro 555 stopt, is nog niet bekend. Rusland heeft de export van ruim 200 producten verboden. Dat doen ze vanwege de strafmaatregelen die Europese landen eerder aankondigden. Onder meer auto's, medische spullen en containers mogen tot eind van het jaar niet het land uit. Een man uit Rotterdam moet een half jaar de gevangenis in voor het misbruiken van een meisje van 14. Ook moet hij haar een schadevergoeding van 2500 euro betalen. Vorig jaar sprak de man met het meisje over in een hotel. Een andere man had daar een kamer voor haar gereserveerd. De man zegt dat hij niet wist dat het meisje minderjarig was. De Britse regering heeft zeven rijke Russen op de sanctielijst geplaatst. Een van hen is Chelsea-eigenaar Roman Abrimovic. Dat heeft ook flink wat gevolgen voor de Engelse voetbalclub, vertelt AD-sportverslaggever Geert Langendorf. Zo komt er een transferstop voor de club. Dus er kunnen geen spelers meer gekocht worden en ook geen spelers verkocht. Eh, het tv-gelden en prijzengeld, eh, dat wordt bevroren. Veel belangrijker nog voor, Chelsea op dit moment, een eventuele verkoop, eh, die ligt even in de la, totdat de regering toestaat dat het wel mag. Het is de vraag of de spelers van Chelsea de komende tijd nog betaald kunnen worden, omdat er al tekorten zijn bij de club. Maar de Britse regering heeft gezegd dat het voetbal zelf voorlopig niet zal lijden onder de sancties. Het weer lekker zonnig vandaag. Niet te koud op de meeste plekken. Een graad of 15. Morgen eerst zon, later wat meer bewolkt. Dan een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmade is de vertraging een half uur. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie. ANWB. Waar moet ik op letten bij de aankoop van een occasion? Een andere auto koop je niet iedere dag. Daarom vind je op anwb.nl occasions met extra informatie van onze experts.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 I am empty, so tell me you care. lost in New York Even though it's a quarter to four I want more, I want more what it is. I'm up so Soho, I don't know who you are with, who you are with. And now it seems like I got it all, but I'm just someone lost in New York. Even though it's a quarter to four, I want more, I want more. hoofdpunten van het NOS-journaal. President Poetin heeft op een kabinetsvergadering gezegd... dat Rusland zich aan zijn verplichtingen houdt op het gebied van energievoorziening. En wees erop dat de westerse sancties tegen Rusland niet legitiem zijn... en dat westerse regeringen hun eigen bevolking bedriegen. De Duitse oud-bondskanselier Gerhard Schreuder is in Moskou om te bemiddelen in de oorlog in Oekraïne. Hij zou daar praten met Poetin. De Duitse regering weet van niets. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof sluit gedwongen uitkopen van boeren bij kwetsbare natuurgebieden niet uit. In de Tweede Kamer sprak ze van een laatste redmiddel, maar ze noemde het ook een realiteit dat uitkopen niet altijd is te vermijden.